Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tour de France zit erop voor Primoz Roglic. De wielrenner viel maandag en kwam bebloed over de finish. Nou, nou, nou, dat blijft maar doorgaan. En weer en veel meer Jumbo-Visma. Die ploeg blijft werkelijk niets bespaard in deze openingsdagen van de Tour. Roglic. Schouder, heup, alles weer kapot. En daar gaat het nog steeds niet echt lekker mee. Roglic heeft veel last van zijn verwondingen en heeft daarom besloten om niet meer op de fiets te stappen. Hij zegt dat het geen zin heeft om op deze manier door te gaan en dat hij erg teleurgesteld is. Vorig jaar werd hij nog tweede in de Tour. Op Aruba zitten een hoop mensen zonder stroom. Ook komt er in sommige wijken geen water uit de kraan. Het elektriciteitsbedrijf is druk bezig om de boel op te lossen, maar tot nu toe is dat nog niet gelukt. Een prikfout in Groningen in het vaccinatiecentrum daar zijn 20 mensen geprikt met AstraZeneca... terwijl ze voor Moderna kwamen. De GGD vindt het heel vervelend en heeft de mensen op de hoogte gebracht. Het vaccin van AstraZeneca wordt in ons land bijna niet meer gegeven... omdat het in zeer zeldzame gevallen een ernstige bijwerking heeft. En een hoop mensen worden vandaag weer met een kater wakker. Want na dik een jaar waren er gisteren op veel plekken weer festivals. Ook in Amsterdam gingen mensen los. Deze bezoekers hebben het gemist. Zo heerlijk om op een festival te zijn. Vooral dat je weer kan flaneren. Dat je denkt, ja, ik ga me aankleden. Ik ga er mooi uitzien. Ik ga nieuwe mensen weer zien. Want het is natuurlijk heel lang geleden dat je nieuwe mensen hebt ontmoet. Dit, is, dit is echt goud zeg maar, om gewoon wildvreemde mensen ten eerste gewoon weer te zien. Die ook losgaan, weet je wel. Festivalgangers moesten van tevoren wel een negatieve coronatest laten zien of een vaccinatiebewijs. Het weer nog. De ochtend begint bewolkt en nevelig in het zuiden en oosten met een bui. Later kunnen buien op meer plaatsen voorkomen. Het wordt 20 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat al de hele dag file tussen Blarikum en Muiden. Nu 12 kilometer en de vertraging is daar dik een half uur. Het heeft te maken met wegwerkzaamheden. De A9 is namelijk het hele weekend dicht in beide richtingen bij de Gaasperdammerweg.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 Oh. And once again I see to feel that old joining, And I knew the spark of love was still burning. It's foolish to start for that old feeling bed is still in my heart. Baby, to steal my heart.